Waterwalgemoed met het RWS Journaal. Ruim 100 prominente moslim-islamitische staat veroordeeld. De brief is gericht aan Abu Bakr al-Baghdadi, de leider van IS. Daarin noemen de prominente 24 punten waarop IS de islamitische leer overtreedt. Zoals het doden van onschuldige en ongewapende mensen. Onder de briefschrijvers zijn hoogleraren en hoofdmoefties, hoge wetsgeleerden in de islamitische leer. Er is één Nederlander bij... Abdelmajid Kairoun, voorzitter van de Unie van Marokkaanse Moskeeorganisaties in Nederland. Minister Dijsselbloem gaat misstanden bij accountants harder aanpakken. Hij wil in de wet vastleggen dat elk accountantskantoor een raad van commissarissen krijgt die toezicht houdt. Uit een rapport van de Autoriteit Financiële Markten blijkt dat de kwaliteit bij accountants nog altijd onder de maat is. Te vaak worden bijvoorbeeld jaarrekeningen van klanten niet goed gecontroleerd. Ook de beroepssector zelf geeft toe dat er veel mis is en heeft voorstellen gedaan om het vertrouwen te herstellen, zoals het beperken van de bonussen. De vereniging Eigen Huis heeft een schademeldpunt geopend voor Groningers met aardbevingsschade. Minister Kamp zei pas geleden nog dat 77% van de gevallen is verholpen. Maar volgens de vereniging gaat het daarbij vooral om kleine schadegevallen. Meer dan 4000 huishoudens zouden nog op afhandeling wachten van de schade die is ontstaan door de gaswinning van de NAM. De Duitse legerleiding is in verlegenheid gebracht door berichten over de technische staat van het materieel. Tientallen vliegtuigen en helikopters zijn kapot of zo versleten dat ze niet kunnen worden ingezet. Dat brengt volgens Duitse politici missies in gevaar. Bijna alle 43 helikopters van de marine moeten voorlopig aan de grond blijven. En ook gevechtshelikopters van het Duitse leger doen het vaker niet dan wel. Het weer, zon en wolkenvelden wisselen elkaar af en het is zo'n 17 graden. In de namiddag en avond valt er in het noorden en oosten wat regen. Morgen opnieuw wolkenvelden en wat regen of motregen. Dan is het zo'n 17 tot 19 graden. Dit was het NWS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit van de ANWB. Er staat nog een korte file op de A1 Amersfoort richting Amsterdam...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 En mijn naam is Bart van der Meer. Ruud en Dolly, hartelijk dank voor weer twee uur ZFM lunch. En morgen zijn ze er natuurlijk gewoon weer. We hebben heerlijke muziek. En we gaan, we gaan beginnen <laughs> met iets uit de 60er jaren. En dat doen we twee keer achter elkaar. Wat, waar en hoe en waarom, dat hoor je zo meteen. Veel plezier. begonnen dit eh, eerste uur met een nummer van The Trogs uit 1966... geschreven door Chip Taylor en het heette Wild Thing. En de zanger was Reg Presley. Jawel, we gaan vast van de Trogs nog wel wat vaker draaien... Eh, maar dit was een, een, goed begin, laten we het zo zeggen. De tweede plaat kwam uit 1968 en eh, valt in de categorie Bubblegum Pop. De 1910 Fruit Gum Company en Simon Says. We gaan naar 83 naar de LP Windows in the Jungle... En dan hebben we het over 10cc en dat gaat heten Feel the Love of Uma Kazauma. de Wind, Windows in the Jungle... was dit um, ehm, 10cc met Feel the Love of Uma Kazuma... geschreven door Eric Stewart en Graham Goldman. Zijn we alweer toe aan het onderdeel de top 40 van 50 jaar geleden... en we hebben weer een hele berg nieuwe, wel twee... En ehm, ze zijn allebei redelijk hoog geëindigd. Op nummer 27 kwam, kwam binnen een nummer van de Hollies, We're Through. En die eindigde op de zevende plaats. Dus een top 10 is voor ze. En uh, dat was dus op 26, pardon, 25 september 1964. I should be better off without you. You take a pride in making me blue. Cause I can't leave you alone. Cause I'm you from the start. Keep be tearing me apart sooner or later. here for you. I'm telling you, my friend, it's got to be the end with you. With you. With you. Nieuw op 27, um, ehm, de Hollies en We're Through, geschreven door Ransford... Maar het waren gewoon een paar van de Hollies zelf. De volgende is meteen de hoogste nieuwe van die week uit 1964. En dat is een eh, nummer geschreven door Jackie de Shannon. En zij zong het ook zelf, een hele goede uitvoering. En we kennen het nog veel later van Paul Carrick. Maar we hebben het nu over de uitvoering van de Searchers. Nieuw op 21 en de hoogste positie die ze haalden was de derde plaats. When You Walk in the Room. 1998 en dat was de titelsong van haar 22e album. Daar moet je toch wel respect voor hebben. Share en Believe. We gaan eh, van 1998, 38 jaar weer terug in de tijd naar 1960... naar de eerste single die Elvis opnam toen hij terugkwam uit dienst. En voor zijn diensttijd was het natuurlijk allemaal geweldig wat hij deed. En daarna, na de dienst, werd het toch wat minder, wat meer commerciëler. Maar toch, deze eerste single na zijn diensttijd, die mag er zijn. You can shake an apple off an apple tree. Shake a shake or sugar, but you never shake me. Uh -uh -uh. No siree. I'm gonna stick like glue. Stick because I'm stuck on you. I'm gonna run my fingers through your long black hair and squeeze you tighter than a grizzly bear. Uh-huh. Yes, sir. I'm gonna stick like glue. Stick because I'm stuck on you. his daddy's side. And that's how our love is gonna keep us tied. Uh-huh, uh-huh, oh, uh-huh. I'm gonna stick like glue. Stick because I'm stuck on you. I side. That's how love is gonna keep us tied. Uh-huh. Yes, sir, uh-huh. I'm gonna stick like glue. Yeah, yeah, because I'm stuck on you. I'm gonna stick like glue. Yeah, yeah, because I'm stuck on you. I'm gonna stick like glue. Yeah. yeah, because... Hmm? Hmm. Stuck on you. Ja, ja. Elvis Presley en Stuck on You. Zijn eerste nummer 1 hit in de jaren 60. Vier weken op nummer 1. En het was in totaal zijn dertiende nummer 1 al. Goed, dat was 1960. 30 jaar later kreeg eh, de band eh, Snap een kans om een LP te maken. Het was een cd uiteraard in die tijd en die heette World Beat. En een van de nummers was uh, I've Got The Power. Amerikaanse firma Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник», kan me nog herinneren dat ik met het half elftal van Hoofddorp eh, C of D, ik weet het niet meer hoor. Dat we langs de hoofdvaart reden, open dakkie. En deze op de cd knallen. Het was een heel kort ritje, want als het leuk is, dan duurt het niet zo lang. Goed, we gaan eh, van eh, Snap gaan we naar de Spandau Ballet. Dat was een van de New Wave bands uit de jaren 80. En daar had ik niet zo heel veel mee op. Ik vond het eigenlijk plastic muziek. Maar er is er altijd nog een uitzondering natuurlijk. En die kwam van de Spandau Ballet met hun fantastische Through the Barricades. as our sun begins to fade. And we made our love on wasteland and through sing in the music of the brain. drum 30 jaar oud. 28 jaar geleden was dit Through the Barricades van Spandau Ballet. Eh, het tweede nummer van eh, het eerste uur, dat was een bubblegum eh, product, productie. En daar hebben we er nu weer een van. Hij viel ook in de bubblegum groep, maar ook een beetje in de psychedelische pop. De Lemon Pipers en Green Tamarine. En je kan er zelf even je conclusie bij trekken. visions of the music that is mine. When you toss a coin, you hear it sing. Now listen while I play my green tambourine. and tall. She never stops dancing and having a ball. She gets full of whiskey, bourbon or gin. She's tight like that, so she can shake a thing. Come a little darling, let's go jitterbug. I asked for her number, didn't give me a chance. The way she was moving was a whole new dance. I said, Hey, mama, you can show some speed. You got everything that a good girl needs was dancing, he brought me alive. Feet on the ground, her clothes weren't clean. The dirtiest dancing that I've ever seen. Come on, little darling, let's go jitter. she was dancing really met zijn Rhythm Kings. En van het album Strutting Our Stuff was dit Jitterbug Boogie. Bill natuurlijk op de bas en Albert Lee op lead guitar. Zijn we toe aan de tip van Willem. En dat is heel bijzonder, want eh, hij heeft hem wel ingediend. Maar hij kan zelf niet luisteren deze week. Hij zit namelijk in Duitsland. Lekker even een weekje eruit en terecht. Ehm, hij heeft gekozen voor een nummer van de eh, Roxy Music. De debuutsingle uit 1972. En die gaan we dus ook draaien. Gewoon even een heerlijk nummer Virginia Plain. You're so chic, do you ever love me? Babies of the mountain streamline. Midnight you can floors. Dance the cha-cha through till sunrise. Opens up exclusive doors for wow. Just like the windows look the same. So me and you, just we two, got to search for something new. Brian Ferry. Dit was eh, Roxy Music en Virginia Plain. Eh, we gaan even iets instrumentaals doen uit 1987. Eh, Een hit die vier weken op de eerste plaats stond in Nederland. bekend van Miami Vice. Hier is Jan Hammer en Crockett's Theme. vier weken op nummer 1 en eh, terecht lijkt me wel, eerlijk gezegd. Crockett's theme, Sonny Crockett, eh, de zoon van Davy. En dat valt dan weer in de categorie slechte grappen. Oké, we gaan eh, naar Roy Orbison luisteren. En dat is altijd een feest voor het oor. Ehm, hij, wordt, niet alleen, hij, hij schreef niet alleen het nummer zelf wat we gaan draaien, Crying. En hij zingt niet alleen fantastisch, maar zijn begeleiding... die was bijna net zo goed. Floyd Kramer op de piano... Uh, Bryant op gitaar en ook Scotty Moore was erbij op gitaar. Is Roy met Crying. I was alright for a while. I could smile all alone, alone and crying, crying, crying, crying. It's hard to understand, but the touch of your hand can start me crying. I thought that I it's true. and Crying. En dan zijn we alweer toe aan de laatste van het eerste uur. Die gaan we gauw draaien, dan kunnen we hem helemaal nog draaien. Tot het nieuws en de berichten. Hier zijn eh, Eric Burden and The Animals en San Francisco Nights. Tot straks. This following program is dedicated to the city and people of San Francisco, who may not know it, but they are beautiful, and so is their city.